12 uur. Gert met het NOS-journaal. Het kader en de weersomstandigheden verbeterd. In een groot deel van Nederland zijn de problemen helemaal voorbij. Andere landen kampen nog wel met overlast. In Duitsland gelden waarschuwingen voor het Roergebied, de Eifel en het Sauerland. Ook in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en België moeten reizigers voorzichtig zijn. De eerste binnenvaartschepen hebben het Maas-Waalkanaal verlaten. Anderhalve week lang konden enkele tientallen schepen geen kant uit... doordat bij Graven de stuw kapot was gevaren... Daardoor kwam het water in het Maaswaalkanaal te laag te staan. Met pompen is het waterpeil verhoogd en nu wordt bij Weurt bij Nijmegen de sluis weer beperkt bediend. In Duisburg in het westen van Duitsland is gisteravond een man doodgeschoten die een politiebureau was binnengedrongen met een mes. Hij bedreigde daar een agent. Eerder had hij thuis een kennis in de hals gestoken. Die ligt gewond in het ziekenhuis. De dader verwondde op straat de voorbijganger en ging toen naar het politiebureau waar hij werd doodgeschoten. Over zijn motief is niets bekend. In de Iraakse hoofdstad Bagdad is op een groente- en fruitmarkt een autobom ontploft. Volgens de politie en de hulpdiensten zijn er 14 doden en 50 gewonden. De bom ontplofte in het oosten van Bagdad, in een wijk waar vooral Sjiïten wonen. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Paus Franciscus weigert een pausmobiel aan te schaffen met kogelwerend glas. Hij houdt het bij zijn gewone Ford Focus. In het voorwoord van een boek over zijn reizen schrijft de paus dat hij beseft dat hij een potentieel doelwit is voor een aanslag. Maar, schrijft de paus, ik vertrouw op de Heer. Peking neemt strengere maatregelen tegen de enorme luchtvervuiling. Een speciale milieupolitie gaat in de stad jagen op mensen die legaal afval verbranden. Vervuilende auto's worden geweerd. Het gebruik van kolen moet eind dit jaar met 30% zijn afgenomen. De Chinese hoofdstad kampt vaak met een dikke laag smog die erg slecht is voor de gezondheid.